Volgens justitie heeft de fabriek in IJmuiden jarenlang te veel grafiet uitgestoten in de omgeving. Dat is een zware metaalsoort die schadelijk is voor de gezondheid. De afgelopen jaren zijn er meerdere onderzoeken gedaan naar Tata Steel. En daaruit blijkt dat het bedrijf zeker vijf keer iets strafbaars heeft gedaan. Het gaat dan vooral om milieuvervuiling. Omwonenden van de fabriek maken zich al langer zorgen om hun gezondheid. De Vrije Universiteit in Amsterdam is weer de fout ingegaan. Vorige week hebben ze de namen en adresgegevens van ruim 3000 mensen naar een verkeerde afzender gemaild. Ook zijn er op de universiteit twee computers gestolen. En op een van die dingen stonden identiteitsgegevens van oud-studenten die al lang gewist hadden moeten worden. Primoz Roglic slaat de Tour de France volgend jaar over. De wielrenner richt zich op de Giro. En zijn ploeggenoot bij Jumbo-Visma, Wilco Kelderman, gaat hem daarbij helpen. Tourwinnaar Jonas Vingegaard gaat zijn titel wel gewoon verdedigen. En veel mensen willen komend weekend piekfijn in hun glitterjurk of pak aanschuiven bij het kerstdiner. En dat merken ze ook in kapsalons. Bij de barbershop van Omar in Arnhem is er geen stoeltje meer vrij. Soms kom je wel op zo'n positie van dat je keuze moet maken van... kunnen we aannemen of lopen we uit? Maar daarom geef ik meestal ook van tevoren aan van... nee, maak je afspraak al eh, vooraf. Diederik had die afspraak al in zijn agenda staan. Vorig jaar schoorde hij zelf zijn haar helemaal af, omdat de kappers door corona toen dicht waren. Maar dat is nu niet nodig. Ik ben natuurlijk met vrienden en familie. er zitten ook mensen die je lang niet hebt gezien. En ik vind het sowieso belangrijk om er goed uit te zien. Het weer, de zon wordt nu ingeruild voor het buitjes en het is zo'n 9 graden. Morgen begint droog, later wel weer regen en dan niet warmer dan 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Je hebt wel iets meer oponthoud op de A10 Noord, de ring van Amsterdam, voor de Koentunnel. Een kleine 10 minuten tijdverlies daar. Op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn heb je ook zo'n 10 minuten oponthoud. Daar rijdt het langzaam tussen de aansluiting met de A4 en Nieuwveen. En op de N247 van Amsterdam naar Horen heb je ook zo'n 10 minuten tijdverlies bij Broek in Waterland.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 They talk Italian to a man he even understands. Kumaras and kumbaras do they dance a out of them. When Santa Nicola comes to town and brings Ojo Charilla, hey, jingity jing. It's Dominic the donkey, jingity jing. The Italian Christmas donkey, la la Please. didn't change me. But what about you? I think of you lately. I could go back, tracing what we had, straight through the pitch I would do it again. You pull me inside into your. fall too far radio. Met ZFM.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 Studenten Tanja is sinds 1993 vermist. Sam Bankman-Fried, de oprichter van de failliete Amerikaanse cryptohandelsplaats FTX... is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Hij wordt verdacht van fraude, samenzwering en het witwassen van geld. Hij wordt vandaag voorgeleid. En een containerschip dat onderweg was van Senegal naar België...